Jobboot met het NOS Journaal. De detail heeft in april slecht gedraaid. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar daalde de omzet met 8,7 procent. Consumenten kochten met name minder kleding, meubels en doe-het-zelf artikelen, meldt het CBS. Een van de oorzaken was het koude weer, waardoor de verkoop van zomerkleding later op gang kwam. Consumentenelektronica werd wel beter verkocht. Mogelijk heeft dat te maken met het EK voetbal. In Singapore is een man van 46 omgekomen toen hij van het dak van het hotel viel. De Nederlander viel van de bovenste verdieping van het bekende Marina Bay Sands. Dat hotel heeft op een hoogte van 191 meter een groot dakterras en een zwembad. Hoe de man van het platform kon vallen is niet bekend. De politie in Singapore onderzoekt de zaak. De werkloosheid in Griekenland is vorig kwartaal gestegen tot 22,6 procent. Dat meldt het Griekse bureau voor de statistiek. Nooit eerder zaten zoveel Grieken zonder werk. Een jaar geleden was iets minder dan 16% van de Grieken werkloos. Vooral onder jongeren tot 24 jaar is de werkloosheid fors gestegen. Ruim de helft van de jongeren heeft geen werk. Een jongen van 14 uit Breda is veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke jeugd-TBS... omdat hij zijn zusje van 12 zwanger heeft gemaakt. Hij moet zich ook psychisch laten behandelen. Het meisje heeft abortus laten plegen. De rechtbank in Breda rekenen de jongen zwaar aan dat hij zijn zusje daarna ook nog heeft misbruikt. Ook een ander meisje is door de jongen gedwongen tot ontucht. Een filmpje daarvan zette hij op YouTube. Haar moeder deed uiteindelijk aangifte. De kangoeroe, die problemen veroorzaakte op de A27 bij Houten, is doodgeschoten. Het dier reageerde niet op verdovingspijltjes. De politie besloot daarop hem neer te schieten, omdat hij het verkeer in gevaar bracht. De snelweg werd in de richting van Utrecht korte tijd afgesloten. De kangoeroe was van een inwoner uit Houten. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Temperatuur 16 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files bij Utrecht. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij Driebergen 4 kilometer na een ongeluk.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 I gotta keep enough letters to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home.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 Skip a beat and move in my body, yeah, slow on and dance with me. Yeah, slow. Skip beat and move with body. Yeah, slow. Don't wanna rush it. Let the rhythm pull you in. so touching. Oh, you know what I'm saying, and I have sunset, I think.